Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De Landelijke Huisartsenvereniging roept zijn leden op geen werk meer over te nemen van ziekenhuizen. Het kabinet wil juist bezuinigen door eenvoudige zorg, zoals diabetescontrole, uit het ziekenhuis terug te halen naar de huisarts. Dat gebeurt al een tijd en daardoor hebben de huisartsen vorig jaar meer werk gedaan dan was begroot. Vanwege die overschrijding heeft minister Schippers een extra korting van 132 miljoen euro opgelegd. De huisartsen voeren daartegen actie, onder meer door niet langer te investeren in het terughalen van de zorg uit ziekenhuizen. De Europese beurzen hebben vandaag forse winsten geboekt. Beleggers zijn positief gestemd vooruitlopend op het Europese topoverleg dit weekende over oplossingen voor de schuldencrisis. De AEX sloot 2,2% hoger op 305 punten. dat is de hoogste stand sinds begin augustus. Ook Frankfurt, Londen en Parijs zaten flink in de plus. Het Europese topoverleg van dit weekende krijgt zo goed als zeker woensdag een vervolg. Dan pas zullen de Europese regeringsleiders de knoop doorhakken. Willem Holleder heeft het kort geding over de film De Heineken-ontvoering verloren. Hij had een verbod op de film geëist omdat hij vindt dat hij daarin op een verkeerde manier wordt neergezet. Holleder meent dat de film hem neerzet als een meedogenloze crimineel. In de film komt het personage Holleder niet voor, maar de gefingeerde ontvoerde Rem zou in veel opzichten zijn gebaseerd op de jonge Holleder. De rechter heeft de eis afgewezen. Haar motivering volgt over een week. De filmmakers voerden gisteren bij de behandeling van het geding aan dat zij... Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er nog files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Hoeflaak en Eembrugge 6 kilometer. Op de A4 Delft richting Amsterdam. Tussen Rijswijk en het knooppunt Prins Klausplein nog 4 kilometer. Groot deel van de middag was de A4 dicht bij het knooppunt Prins Klausplein na een aanrijding.